westen bewolkt en een paar buien, later ook in de rest van het land. Het wordt 14 tot 16 journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Vandaag wordt er op sneller gecontroleerd op onder meer de A27 Utrecht-Gorkum tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum.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 But trust me baby, it's all crystal clear. You're doing anything and everything to dance around the hurt. Trying hard to muster up a tear. Just Fine, geschreven door Kelly Shepard. Zij is ook de zangeres van deze formatie, Bombshell. Werd uitgebracht uh, april van 2010, dus alweer eh, bijna, wat bijna, alweer een jaar oud. Dit is nog ouder, januari 2010. Heeft zelfs even in de top 40 gestaan. American Honey van Lady Antebellum. She grew up on the side of the road Where the church bells ring and strong love grows. She grew up good, she grew up slow, like American. dit eh, titeltje kijkt, Pound signed en dan staan er nog wat van die tegentjes achter. Alsof dat die Kevin Fowler flink aan het vloeken is. we should Question mark, star, exclamation point Percentage sign, at symbol, backslash, squiggle thing Pound sign, question mark, star, exclamation point David Lee Murphy, hij heeft geschreven samen met uh, Jim Collins En dit, dit is gewoon een heel mooi lief liedje Joe D. Messina schreef het That's God Have you ever stepped outside, felt the sun on your face, seen the waters of the ocean reach so far they start to fade? Have you ever seen a mountain top reach up and kiss the sky? That's God. Have you ever seen the wonder in the eyes of a child? I felt the way the room lights up with that tiny little smile. Witness their amazement at the simplest of things not know it, but every day they see. God. Nu heb ik haar horen zeggen... ja, ik heb dit liedje geschreven gewoon helemaal uit mijn hart. En Brent Rader, hij heeft eraan meegewerkt en die zei tegen mij van... nou, het zal er nooit geen grote hit worden. Nou, zei ze, dat hoeft ook helemaal niet. Ik wil dit liedje gewoon maken en op mijn cd plaatsen. Nou, het is toch een hit geworden, want ze is zelfs genomineerd als Song of the Year... daar in Amerika met That's God. Troy Olsen. It's a summer thing. They're drinking on the deck, down at Maggie's Margaritas. They're bumper to bumper, out at the marina. They've been waiting all spring. It's a summer thing. The sun is getting right, and the water's getting warmer. The days are getting longer, them shorts are getting shorter. You won't hear me complain. just as pretty, driving us boys insane. It's a summer thing. Well, the moon is coming out, but we're just getting started. We're gonna build us a fire and play some Bob Marley, and we'll all sing. It's a summer thing. lijkt wel of het leven in de zomer veel mooier is als in de winter. En nou ja, we hoeven niet bang te zijn, want eh, als je naar het weerbericht hebt geluisterd, dan eh, weet je dat het tot eh, nou half juli toch zeker mooi weer blijft. Laat ons het hopen, dan kan ik dat nummer nog vaak draaien. This ain't nothing. We standing in the rubble of an old farmhouse outside Birmingham. Some on the scene reporter stuck a camera in the face of that old man. He said, tell the folks, please, mister, what are you gonna do? Now that this twister has taken all that's dear to you. The old man just smiles. boy, let me tell you something this ain't nothing. He said, I lost my daddy when I was eight years old. I cave in at the Kincaid mine, left a big old hole. And I lost my baby brother, my best friend in my left hand, in a no-win situation in a place called Vietnam. 50 years west wind I, and I held her hand till her heart of gold stopped on there. So this ain't nothing. He said I learned at an early age. There's things that matter. There's things that don't. So if you're waiting here me to cry I hate to disappoint you, boy, but I won't Then he reached down in the rubble And picked up a photograph Wiped the dirt off of it With the hand that he still had He put it to his lips and he said, man, she was something But this ain't nothing daddy when I was eight years old. That cave-in at the Kincaid mine left a big old hole. And I lost my baby brother, my best friend in my left hand in a no-win situation in a place called Vietnam. And last year I watched my loving wife 50 years west wind I same En de fans van haar hebben het al lang herkend door Carrie Underwood en Undo It. Joaquin Covington, hij heeft het zelf geschreven samen met Liz Hengler, Father's Love. For the longest time, I guess I thought he didn't give a damn. Hard to read, hard to please, yet that was my old man. On the day I left for college, it was nothing new. Never had that heart to heart He had too much to do He checked the air in my tires The belts and all the spark plug wires Said when the hell's the last time You had this oil changed And as I pulled out the drive He said be sure and call your mom sometime And I didn't hear it then But I hear it now He was saying I know this flashlight as it crawled beneath the sand. These old wires ain't up to code, and that circuit box is gonna overload. And I didn't hear it then, but I hear it now. He was saying I love. It was finally time to say goodbye I knew what was next Just like he always does Right before we left He checked the air in my tires The belts and all the spark plug wires Said when the hell's the last time You had this oil changed De Cruijff en uh, haar vriend Jankowski. Die uh, reden op een gegeven moment door Amerika heen. Ze waren een klein toertje aan het doen eh, in Amerika. En toen zei die Eggy de Cruijff zo van, wat is dit toch voor muziek? En ze hadden allerlei countryzenders opstaan, allerlei Americana-zenders opstaan. En ze had, nou ja, toch wel heel wat kritiek op de liedjes die, die ze daar hoorden. En toen zei die Jankowski van, nou, waarom doe je het dan zelf niet? En toen zei ze van, dat ga ik doen. Ze heeft een hele cd voorgeschreven en noemt de cd Welcome to Aggieland. Love Here is een van de liedjes die door die Aggie zelf geschreven zijn, naast de twaalf anderen. Nederlandse Nederlands duo Aggieland, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Twaalf tracks op deze cd uitgebracht bij Music and Words in, eh, nou al even geleden hoor, welk jaar was het nou ook alweer? Ehm, hmm, hmm, dan moet ik even op het cd die gaan spieken. 2005 is dit cd'tje uitgekomen. Dit is uit 2010. Willie Nelson, Freight Train Boogie. Jones was a mighty man. Now he's resting in the promised land. The kind of music you could understand was an eight-wheel driver under his command. He made the freight train boogie. She said my daddy's gonna kill me if my mama doesn't first How much does it cost? voor de eerste keer een eh, tatoeage laat zetten. Butterfly Tattoo, Lauren Bryan. Misschien is het wel autobiografisch dat zij ontzettend bang was dat ze zou op de donder krijgen van haar vader en haar moeder als ze dat tatoeagetje liet zien. En dit, dit lijkt wel iets wat eh, opgenomen is met een eh, big band achter zich. Hè? Ook een beetje in die stijl. Maar het is toch echt een uh, countryzanger hoor, deze Mark Chestnut. When I get this close to Where's you Where's the magic gone? The power to get along It's like we've forgotten how We used to work it out Without trying to When I finally had enough You can sense me giving up And there ain't nothing you won't do When I get this close to leaving I change my mind When I get this close to you I'm nearly nothing here worth staying for. You turn it on and I can't turn loose. When I get this close to leaving, I change my mind When I get this close to you. Where's the you and me that seldom disagree Remember the us When every day was A honeymoon When I'm at the point of packing It's like you can feel it happening You throw your arms around me and I can't when I get this close to leaving I change my mind When I get this close to you I'm nearly out the door Gone for sure Nothing here worth staying for You turn it on And I can't turn loose When I get this close I change my mind when I get this close to you mm, When I get this close to leaving I change my mind when I get this close krijg ik wel eens uh, singeltjes thuis gestuurd. Of ik krijg een singeltje van een bevriend eh, presentator in Hilversum, zoals ik dat altijd noem. Daar staat er op dat singeltje op, not for sale, promotional use only. Nou, dit is al iets wat ik eh, heel lang geleden heb gekregen. 1998 en ik draai het nog regelmatig hoor. Geschreven door Diane Warren, geproduceerd door Tony Brown en Trisha Yearwood. Terug te vinden op de cd Where You Road Leads. and I wouldn't even know where to start. Ask if this love runs deep in me. You won't find a deep paar nummers mogen produceren. Ik heb een paar nummers mogen co-produceren. Maar als ik dit dan hoor, dan denk ik toch weer een veer in de eh, van Tony Brown en die Trisha Yearwood. Want zoals dit geproduceerd is, werkelijk schitterend. I can't find Draw Me A Map van Dirks Bentley.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 En dit, dit zijn de Guescos. De famous Lefty Flints, zo heet de cd, aan het begin van dit jaar verschenen. Satan and Grandma. Satan knew my grandma well. He could hear prayers go down. niet zo mad, ik ben er zelf. Satan knew my grandma well. He tried his best to test her faith. And he sent grandpa to his grave. And he talked to Satan tried to get me in his car But he spent Satan en Grandma. En dan nog een liedje wat hier eigenlijk eh, heel goed op, eh, op aansluit hoor. Van eh, Daniel Smith. Hij heeft het zelf geschreven. Until I close my eyes for good. There's so much about you that moves me. I can't put my finger on one thing. I know you're something special in my life.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 De rellen begonnen gisteren na de begrafenis van een Palestijnse jongen die door een Joodse kolonist zou zijn doodgeschoten. Het Israëlische leger is vandaag extra alert omdat het voor de Palestijnen Nakba-dag is. Daarop herdenken ze de vlucht en verdrijving van honderdduizenden Arabieren rond de stichting van de staat Israël. In de Palestijnse gebieden worden massale demonstraties en marsen gehouden. De westelijke Jordaanhoever is door het Israëlische leger afgesloten om te voorkomen dat de betogers naar Israël trekken. In New York is IMF-topman Dominique Strauss-Kaan gearresteerd omdat hij een kamermeisje seksueel zou hebben belaagd. De Fransman zegt dat hij onschuldig is. Hij werd kort voor vertrek naar Parijs uit een vliegtuig gehaald. Het kamermeisje zegt dat hij haar tot twee keer toe heeft vastgegrepen en tot orale seks dwong. Ze ontsnapte en sloeg alarm. De socialist Strauss-Kaan wordt gezien als mogelijk uitdager van president Sarkozy bij de verkiezingen van volgend jaar in Frankrijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is een, een dode gevallen. Twee andere mannen raakten gewond. Er is geschoten door een politieman. Of hij het dodelijke schot heeft gelost is onbekend. Na de schietpartij sloot de politie een groot gebied in het centrum van Amsterdam af. In Hoorn zijn bij een grote vechtpartij onder toeschouwers van een kickboxschala zeker drie mensen gewond geraakt, van die één zwaar gewond. De aanleiding voor de ruzie is onduidelijk. Zeker is dat toeschouwers op de vuist gingen en met stoelen naar elkaar gooiden. Anderen probeerden in paniek weg te komen. Buiten de sporthal Vredehof werd geschoten. Daarbij werd niemand geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden. In Egypte zijn zeker 65 koptische christenen gewond geraakt toen ze werden aangevallen. Christenen bivakeren voor het gebouw van de staatstelevisie in Cairo en eisen dat de regering meer doet om een eind te maken aan het religieus geweld. Een boze menigte viel de demonstranten aan, onder meer met molotovcocktails. Het weer vanochtend eerst...